Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog steeds worden er huurwoningen met een tijdelijk contract aangeboden. Mijn economiecollega's hebben er online honderden ontdekt, terwijl dat eigenlijk niet meer mag. De Woonbond kijkt er niet van op. De meeste particuliere woningbeleggers die verhuren woningen om eh, rendement te maken in de eerste plaats. En met tijdelijke huurders kun je eh, meer geld uit die woning halen door bij ieder huurcontract eh, de huurprijs te verhogen. En daarnaast eh, verhuurders weten dat de woningzoekenden in de rij staan. Als het de ene niet bevalt, vinden ze wel eh, een andere huurder die het eh, voor lief neemt. Dus echt verrast zijn we niet. Een huis mag alleen nog tijdelijk verhuurd worden als de verhuurder er ook echt zelf in woont. Maar bijvoorbeeld een tijdje in het buitenland zit. Het loopt steeds vaker uit de hand bij amateurvoetbalwedstrijden. Volgens de KNVB werden er vorig jaar meer wedstrijden gestaakt en meer rode kaarten uitgedeeld. De voetbalbond zegt dat spelers steeds kortere lontjes hebben... en ook vaak het gezag van de scheidsrechter niet meer respecteren. Rusland heeft opnieuw Oekraïne bestookt met raketten en drones. Dit keer was Lviv het doelwit. Die stad ligt in het westen, niet ver van de grens met Polen. Er zijn zeven doden gevallen en 23 mensen gewond geraakt. Gisteren voerde Rusland al de dodelijkste aanval op Oekraïne uit sinds het begin van de oorlog. Een ivoren beeldje dat van je opa is geweest. Souvenirs die van koraal zijn. Of een kleed dat gemaakt is van cheetahhuid. Zulke spullen die gemaakt zijn van beschermde planten of diersoorten... leveren we steeds vaker vrijwillig in. In Den Haag staat een container waar je ze anoniem en zonder straf kan achterlaten. Want het is vaak verboden om ze te hebben. Soms zit er wel eens een briefje bij. Daar staat wat op als ehm, deze goederen waren van mijn oma. Deze heb ik eh, gevonden op de zolder toen zij is overleden. En ik voel me er niet comfortabel bij om dit nog langer te hebben. Dit zijn armbandjes gemaakt van olifantenharen. Deze kan je eigenlijk gewoon kopen op heel veel markten in Afrika. Maar dit is gemaakt van olifantenhaar, dus illegaal mee te nemen. Vorig jaar werden er bijna 1800 van die dingen ingeleverd. Dit jaar nu al 1.000 duizend meer. Het weer nog, de dag begint grijs en vooral in het noorden en oosten behoorlijk nat. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en zijn er opklaringen met zon. Het wordt 19 tot max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging staan er op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Een half uur vertraging heeft het verkeer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen de knooppunten Kooimeer en Rotterpolderplein. Op de ringweg Amsterdam, de A10, staat tussen de afrit Volendam en het knooppunt Watergasmeer...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 Eh, tot 12 uur vanmorgen ben ik bij u met eh, ja, lekkere gouden oude muziek. Vrolijke dingen, cabaret op het half uur zeg maar. Eh, dus we gaan om half tien gaan we de eerste cabaret draaien. Want dat wordt, ik ga het nog niet verklappen. Je wordt al vrolijk van de openingstune, toch? Herb Albert met zijn Tijuana Brass. Ja, mooi die toeter. Eh, wat zullen we doen, mensen? Zullen we wat Nederlandstalig? Zullen we daar eens mee beginnen? Met Nederlandstalig? Nou, vooruit duif, doe maar, man. Mijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn tot over mijn ogen. Smoor verliefd op jou. Liefde is een vreemde ziekte, luisteraars. We bouncen hem er zo in, hoor. Ja, dat verwacht je niet van Duif, dat die kan bouncen. Dat heb ik geleerd van Art Garfunkel, die hoort u nu. Garfunkel van het album uh, Everything eh, Wants to Be Noticed. Terwijl iedereen heeft zo, eh, of alles heeft zo zijn aandacht nodig. Ja, dat geldt voor ons allemaal. We willen allemaal een beetje aandacht. En ik wil het speciaal voor mijn liefje. Dan zeg ik altijd, ja, wanneer zie ik je nou weer, meisje? When will I see you again? Je dat ik verdrietig ben. Als jij er niet bent. Verdorie, Mike komt nog eens maar opdraven. Ja, oh, oh. Ja, aha. Schiet ik allemaal niks mee op. Je moet gewoon komen. lieve schat, wanneer zie ik jou nou weer? Best heel nieuwsgierig. Dan neem ik jou mee. Dan neem ik jou gewoon mee naar MacArthur's Park. Donna, bij wie het altijd summer blijft. Is dat niet mooi als je zo'n vrouwtje hebt? een vrouwtje als Donna. En eh, dan blijft het altijd zomer, luisteraars. Is toch mooi? Hè? En dan kan je een wandelingetje maken in MacArthur's Park. Ondanks dat je misschien je zorgen hebt. Want jij hebt je zorgen, ik heb mijn zorgen. We hebben allemaal onze troubles. You got your troubles and I got mine. Of je nou gefortuneerd bent of warm... Komt zelfs bij de Fortunes voor hoor.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 We hebben allemaal onze moeilijkheden. Maar we bidden ze op elkaar te helpen, nietwaar? Ja, nou, het lijkt de kans van alles, hè. Een kans van now or never. Pak even een mandoline erbij. Elvis de Pelvis. mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured my soul surrender. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love wait. Ja, echt niet. Mijn, mijn liefde wacht gewoon niet, hè. ik had er vannacht had ik er gewoon een beetje koorts van, van mijn liefde. Een beetje koorts, ja, echt waar. Je zal het niet verwachten van zijn oude duif, maar die kan ook wel eens een beetje koorts hebben. Van de liefde op zijn leeftijd nog, ja. Nightvier heet dat, ik geloof. trio eh, Los Costreros van Los Ballos. Dan ga je zo hoog zingen. Als je, als je geen balletjes meer hebt, man, dan komt dat. De Bee is natuurlijk met Night Fever. Het is tijd voor cabaret We gaan lachen met Herman Berkien. Zo, dames en heren, dan heet ik u thans weer hartelijk welkom in de bus. Mede namens de directie van Zigzag Busvervoer BV. Bijvoorbeeld. De bus is gebouwd in 1924, ik moet. De bus is gebouwd in 1924, ik moet u dan ook verzoeken... tijdens het zingen niet te gaan zitten meestampen. Dus kunnen we dadelijk de bus gaan... tarten. Ik zie dat u allemaal uw goede humeur heeft meegebracht... en daarom even iets over de trip die wij vandaag gaan maken. Wat u allemaal moet weten. Wat u allemaal moet weten. moet weten is dat tijdens de rit handelingen met het schuifdak... ten strengste zijn verboden... Op een van onze trips is het namelijk voorgekomen dat een groepje passagiers vrolijk zingend tral la tral met het hoofd buiten het gehuisdak stond toen we onder een iets te laag viaduct doorreden. Voorkomt dit allen zoveel mogelijk. En mochten zich onverhoopt blessures voordoen... in de verbandrommel vindt u alles voor schaaf- en schotwonden... arm- en beenbreuken... alsmede het protheseboekje onder de prettige titel... Op eigen houtje. De Lunner pakketten. De Lunner pakketten pakketten. Uw aangeboden kunnen uitsluitend genuttigd worden op een teken van de reisleider. En dit om te voorkomen dat ze al zijn verslonden <laughs> voordat we de straat uit zijn. En de Lunner-pakketten vindt u onder uw zitting en voelt u allemaal maar even. Onder uw eigen zitting. U wordt echter verzocht met het brood niet uw naam in de stoelen te krassen. Dan slepen we ons voort naar Limburg, bekend om zijn vlaaien. We gaan daar even het weiland in, zodat... zodat u het kruidig aroma van dichtbij kunt ondergaan. U wordt echter verzocht in de vlaaien niet te graaien. Ook zullen we een bezoek brengen aan de Loerdesgrot in Valkenburg. Verschijningen om 14 en 16 uur. Een verzoek de gehandicapten niet in de grot achter te laten. Het lopend buffet. Het lopend buffet vullen we gebruiken in de automatiek patatje van Atje. Gelegen vlakbij de kroketterie Kroketje van Nico. Daar zullen we dan gaan genieten sans couvert hetgeen uit de muur betekent. En dames en heren, laat u zich niet misleiden door het vergrootglas in de automatiekruitjes. Indien de tijd het toelaat, staat er verder nog op het programma een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. Een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. Disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Nou, nou. Dringend verzoek in de dierentuin wel bij de groep te blijven. Dit speciaal om verwarring te voorkomen. Ik wens u veel plezier en tot kijk. funny things I heard today. I heard that he's left you and run off to sea. Could be the best thing that's happened to me. Writing a letter to make you feel better sorry to hear that he left you that way. I could have told you he was much older, so much older than you. You rushed him blindly, he treated you kindly until he found out what he could get from you. you would. today I heard that he's left you and run off to sea. Could be the best thing that's happened to me. Ja, en dat waren natuurlijk onze vrienden de Hollies met Dear Eloise. We gaan even naar de London Beat. Dan gaan we een klein stukje verder in de tijd. Als u het niet erg vindt. Want ik heb aan u gedacht. I've been thinking about you. Lekker nummer dit hoor. Echt een lekker nummer. Vooral als je je, je, je, je niet weg kan krijgen. Dan eh, ga je even van je stoel af en dan ga je even dansen in de kamer. En dan... Eh, word je crazy en dan gaat je croissantje vanzelf zakken. die dadelijk is. Ik heb aan je gedacht. about you. I've thinking about you. mijn kopstemmetje uit de kast halen. Shababda. Ja, die gedachte was een oude duif, ja. I've been thinking about you. I've been thinking about you. Ja, luisteraars, maar ik ben ook eh, zo hopelessly, uh, hopelessly uh, devoted ben ik about you. Ah, die olijfje, wat leuk dat je ook langskomt, meisje. it's not Hartstikke lief toch? Olijfje, oh, speciaal voor u allemaal. Ja. Dan voelen wij ons toch allemaal eh, aan de top of the world. Van die mooie plaatjes allemaal. Bij Duifzaag de week door. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear it's because you are here. in the leaves on the trees and the touch of the breeze. There's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same. Dankjewel, Karen Carpenter, voor de top van de wereld. Ja, luisteraars, u luistert naar Duifzacht de Week Door. Mijn naam is Cheryl Duif en eh, als je het over de liefde hebt... denk maar zo, een olifant hebt toch de grootste. En iedereen doet het. Echt waar, iedereen doet het. jongens doen het even hup. Postbodes doen het in de gleuf en pedofielen doen het op hun knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën. En tegenleggers doen het zwaar de En keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerders doen het in een tent. Gemengde koren doen het met z'n allen. En jeu de boelers doen het met hun ballen. En dameskappers doen het permanent. Maagden stellen het nog even uit, ex-katholiek Robert Long, iedereen doet het. Zo heet het mijn luisteraars. Ik weet niet eh, hoe het u vergaat eh, vanmorgen, maar ik, eh, ik hoor muziek. Die zegt. music. Ja, het uh, soft, uh, eh, de geluid van de, de stem van Brian Wilson met I Can Hear Music. We gaan even naar het strand, mensen. We zitten toch in de buurt, maakt niet uit. I can think of nothing better than dancing on the beach. See a girl, you can go and get her. Your troubles will be out of reach. On the beach, you can dance to a rockin' bossa nova played with soul. On the beach. You can dance, you can twist and shout. On the beach. Everybody, come on out on the beach. Come on, everybody, stop your feet. On the beach. You can dance with anyone you meet, 'cause your troubles will be out of reach. i am the one you're gonna dance with. you're gonna dance Ik Cliff Richards en de Shadows met On The Beach. En luisteraars, het nieuws komt eraan om het hoofd nog even koel te houden. Breng ik u Anne Murray en, uh, en de Snowbird.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 Spread your tiny wings with you where it came from on that day. The one I love forever is untrue. And if I could, you know that I would fly away with you. The breeze along the river seems to say that he'll only break my heart again should I decide to stay.